7 uur. bij het NWS Journaal. Alle verdachten trokkenheid bij de aanslag in Londen zijn weer vrij. Ze worden niet verder vervolgd. Gisteravond zijn tien verdachten vrijgelaten. Twee anderen kwamen al eerder vrij. De verdachten werden opgepakt in wijken waar twee van de drie daders woonden. De politie zegt dat een aantal van de zeven omgekomen slachtoffers nog altijd niet is geïdentificeerd. Peter Bos wordt vanmiddag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Borussia Dortmund, melden verschillende media. Hij zou een meerjarig contract tekenen bij de Duitse voetbalclub. Bos is nu nog trainer van Ajax. Er gingen al geruchten dat hij naar Borussia wilde overstappen. Het zou vooral zijn omdat Bos bij Ajax ruzie heeft met een deel van zijn trainersploeg. De Amerikaanse staat California en China hebben een klimaatakkoord gesloten. Op een conferentie in Peking is onder meer afgesproken om samen technologie te ontwikkelen voor schonere energie. Vorige week trok de Amerikaanse president Trump zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Amerikaanse staten lieten toen al weten zelf door te willen gaan met het maken van klimaatafspraken. De scholen van Romy en Savannah hebben opvang geregeld voor hun leerlingen vandaag. De eerste schooldag nadat de 14-jarige meisjes dood werden teruggevonden. Op zowel Romy's school in de Glint als Savannah's school in Bunschoten is rouwbegeleiding. Gisteren is in Romy's woonplaats Hoevelaken een herdenking gehouden... en Savannah werd besproken in een kerkdienst in Bunschoten. De stichting Zeldzame Huisdierrassen gaat vandaag met een aantal dieren naar de Tweede Kamer... om aandacht en geld te vragen voor het behoud van rassen die dreigen uit te sterven. Het gaat onder meer om het Nederlandse landvarken en de Noord-Hollandse witborsteend. Volgens de stichting is het voor de biodiversiteit noodzakelijk om zeldzame rassen in leven te houden. Het weer nog op steeds meer plekken regen. In de loop van de dag vallen er pittige buien. Met kans op onweer en zware windstoten.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 7 eh, kilometer en drie kwartier extra door een eh, kapotte vrachtwagen. A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude 20 minuten. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel 6 kilometer en een half uur vertraging. Een uur vertraging al op de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 16 kilometer door een ongeluk bij Papendrecht. Op het viaduct, de N3, richting Papendrecht over de A15 is een vrachtwagen geladen met oude wasmachines gekanteld. Op eh, de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond staat 7 kilometer.